Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ruim 650.000 bedrijven hebben in de coronacrisis een beroep gedaan op één of meer steunmaatregelen, meldt het CBS. Dat is ruim 1 op de drie bedrijven. De meest aangevraagde regeling was de TOZO, die gericht was op de kosten van levensonderhoud voor kleine zelfstandigen. Het meeste geld ging naar de NOW-regeling, die bedoeld was om personeel in dienst te kunnen houden. Van de bedrijven met 10 tot 50 werknemers maakte ruim de helft gebruik van de NOW-regeling. Ook uitstel van belastingen werd door die bedrijven vaak aangevraagd. De Amerikaanse oud-president Trump wordt gedagvaard door de commissie van het Amerikaanse congres die de kapitoolbestorming onderzoekt. Alle negen leden van de commissie stemden daarvoor. Onder hen zijn ook twee republikeinen. De commissie houdt Trump verantwoordelijk voor de bestorming, waarbij vijf doden vielen. Hij zou zijn aanhangers hebben opgehitst. Trump noemt de dagvaarding een lachertje. Hij beroept zich op het presidentiële recht om te mogen zwijgen over vertrouwelijke besluitvorming. De dagvaarding kan daarom leiden tot een lange juridische strijd. Op een pluimveebedrijf in het Overijsselse Nieuw-Leuzen is vogelgriep vastgesteld. De 60.000 dieren op het bedrijf worden afgemaakt. En in een straal van 10 kilometer is een vervoersverbod ingesteld voor vogels, eieren en mest. In dat gebied zijn 31 andere pluimveehouders gevestigd. De huidige vogelgriepgolf duurt al een jaar, wat uitzonderlijk lang is. Sinds vorige week geldt voor heel Nederland weer een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten. In de Europa League heeft PSV makkelijk gewonnen van FC Zurich. Op eigen veld wonnen de Eindhovenaren met 5-0. Daarmee is PSV zeker van overwinteren in Europa. Al moet later nog blijken of dat in de Europa League of de Conference League is. Het weer, hier en daar wat lichte regen. Minima vannacht rond 10 graden. Lokaal kan het mistig zijn. Daarna opnieuw een grijze dag. Eerst is het druilerig, later is het vaker droog.